Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft extra personeel nodig... omdat het aantal asielzoekers weer stijgt. De wachttijd voor de beoordeling van de asielaanvragen loopt daardoor op. Het aantal aanvragen is gestegen tot meer dan 2000 per maand. Opvangorganisatie COA heeft de afgelopen maanden 2000 extra slaapplaatsen geregeld... en overlegt momenteel met gemeenten over meer locaties. Rechtsextremisten doen steeds vaker uitspraken die geweld tegen met name moslims en de overheid aanmoedigen of verheerlijken. Maar tot daadwerkelijk gebruik van geweld leidt dat nauwelijks, staat in een rapport van de AIVD. Volgens de dienst maken sociale media het voor rechtsextremisten makkelijker om hun gedachtegoed te verspreiden. De samenwerkende hulporganisaties hebben voor de slachtoffers van de aardbeving en tsunami in Sulawesi Giro 555 geopend. Volgens het Rode Kruis hebben duizenden mensen behoefte aan drinkwater, medicijnen en onderdak. Twee dagen geleden was het Rode Kruis al een eigen inzamelingsactie begonnen. Bij de aardbeving en tsunami op Sulawesi zijn zeker 1200 doden gevallen. Op internet staan nog volop kinderpornobeelden die gemaakt zijn door Robert M. Ze staan op een forum op het dark web buiten het bereik van zoekmachines, meldt het tv-programma Brandpunt Plus. Robert M. misbruikte als crashmedewerker in Amsterdam tientallen kinderen... en werd veroordeeld tot bijna 19 jaar cel en tbs. De advocaat van de slachtoffers wil dat de beheerder van het forum wordt opgepakt. Turkije krijgt 70 miljoen euro minder uit de Europese subsidiepotten. Dat heeft het Europees Parlement besloten. Als kandidaat lidstaat zou Turkije financiële steun krijgen... om te kunnen voldoen aan de toetredingseisen. Maar volgens het parlement wordt er te weinig vooruitgang geboekt... op het gebied van mensenrechten, persvrijheid en democratie. Het weer. Vanavond en vannacht kan lokaal nog een bui vallen. Minima rond 10 graden. Morgen is er een afwisseling van zon en wolken. Vooral in de ochtend kan in het noorden nog een buitje vallen. Smiddags wordt het rond de 15 graden.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 Tussen Watergraasmeer en het knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer en 20 minuten extra. En de A10 Noord richting de A10 West via de Koentunnel dus staat tussen Amsterdam Noord en die Koentunnel 5 kilometer. En heb je zo'n kwartier extra voor nodig.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 Dub time. problem that I can't fix. Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.